Van 12 uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De Koenders weten dat Nederland bezorgd is... maar volgens GroenLinks-leider Klaver en D66-leider Pechtold... moet Nederland zich veel scherper uitspreken. Zij vinden dat het decreet is gebaseerd op discriminatie... op basis van geloof en afkomst... en daarmee in strijd met de waarden van Nederland en de VS. Ook de PvdA en de SP veroordelen de maatregel. PVV-leider Wilders vindt juist dat Trump niet ver genoeg gaat... Inmiddels heeft een Amerikaanse federale rechter wel al een streep gezet door een deel van de maatregel. Iedereen met een geldig visum die al in het land is aangekomen moet alsnog worden toegelaten. Bij een autoongeluk ongeluk in Amdelde in Overijssel zijn vannacht twee mannen uit Almelo omgekomen. Ze zaten in een personenauto die rond drie uur in een greppel terechtkwam en daarna tegen een boom botste. De mannen van 22 en 23 jaar oud waren op slag dood. Hoe het ongeluk kon gebeuren weet de politie nog niet. De kapitein en één bemanningslid van het schip dat bij Borneo is verongelukt zijn gered. Ze zijn uit het water opgepikt. De Maleisische autoriteiten zijn nog op zoek naar 29 andere opvarenden, voor het merendeel Chinese toeristen. Het schip was onderweg naar een vakantieeiland zo'n 50 kilometer uit de kust. De Britse prinses Diana krijgt 20 jaar na haar dood een standbeeld. Haar zoons, de prinsen William en Harry, hebben opdracht gegeven tot het plaatsen van een standbeeld in de tuin van Kensington Palace in Londen, het vroegere huis van Diana. Koningin Elizabeth staat achter de plannen van haar kleinzonen. Het weer bewolkt, vooral in het noorden af en toe regen.